Ja, I'll be good. De ene laatste plaats van mijn programma. Vier minuutjes voor negen. Ik heb drie uur lang achter elkaar mogen draaien voor je en dat was me een waar genoegen. Ik laat je achter met Donna Summer en The Last Dance tot 9 uur. Ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd op de grote 958, er gaat nog een hoop gebeuren. Misschien dat we zelf wel doordraaien, ik weet het niet. Het is allemaal nog niet bekend. Wordt druk oververgaderd op dit moment. Hey, wat mij betreft nog een hele fijne tweede kerstdag. Een hele fijne avond. Drink niet te veel. Rij en vrij voorzichtig. Denk aan mij <laughs> en wat, nog meer. tot eh, zondag. Dag. zenders al af geweest. Maar nergens kreeg je wat je echt wilde horen. Maar ineens, vlak voor kerst, werd je eten gevuld met een magisch geluid. De kerstman raast ineens vrolijker dan ooit over de daken van Amsterdam. Met op zijn radio een ongekende hoeveelheid unieke dancehits de sound van 958. 958. Dance Radio. Op het maximale level. Laser FM. Nu 24 uur per dag. Live vanuit de hoofdstad. Oh, lift me up. As high as a mountain. Lift me up. And carry me in your arms tonight. The moon and the sun. You lift me up. Oh. of love. 9 nou, minuten over 9. Deze tweede kerstdag 2001. De donkere dagen voor kerst hebben we gehad. Wie we ook gehad hebben was eh, John Hendricks. Je hebt de afgelopen drie uur naar hem eh, kunnen luisteren en zijn muziek hier op Laser FM. En de komende drie uur zal je het met mij moeten doen. Tot aan 12 uur alle van Tolen op je radio. Laser FM vanuit de hoofdstad van Nederland, Amsterdam voor een optimale spijsvertering. Ik weet niet wat jij gegeten hebt eh, vanavond op deze tweede kerstdag. Ik heb nogal eh, zwaar getafeld en volgens mij was er eh, purschuim verwerkt in het gerecht wat ik heb gegeten. Hey, de telefoonlijn staat weer open 06 1451 81 24. Onderweg James Ingram en Chapter 8. Mooie classics komen er allemaal aan. Deze is ook fijn van Melba Moore en Love Me Right. around thinking no one will help you. Girl, I'm the one. There's nothing that I won't do. I need you like flowers need sunshine. I'll swim the ocean if you say you'll be mine. I'll give you loving, baby, like no other. I'll give you kisses that can change the weather. I'll be there when you need someone to talk to. Girl, call my name if you want someone to love you. Girl, trust in me. I won't ever stop loving you like I do. I'm what you need. I will be around. Girl, I love you never end. Standing, that's what I every single day, Understanding. It, it makes our love so true. I'll do anything for you. Understanding. It's what we really need. It's the best thing for you and me. Understanding. It makes me love you more and more and more. Ik stond vanochtend op. En het is wat ik dan doe is eventjes luisteren naar de radio of, of het allemaal nog goed gaat. En het ging helaas eh, niet helemaal goed. We hadden technische problemen, maar gelukkig is dat eh, in de loop van de ochtend allemaal eh, opgelost. En als je zo kijkt naar de dj en die vandaag hier allemaal hebben, hebben gezeten... moet het wel een leuke dag geweest zijn voor jullie daar aan de andere kant van de radio. Dus even kijken, wat hoorde je voorbij komen? Chapter 8 en Understanding hier op Laser FM. En daarvoor Melbourne Moore. and Love Me Right. When the moon is instigating, thought of candlelight and cold champagne. Oh the music plays and the heat is driving you insane. Look my way, there'll be no more sleepless nights. Don't you know? I'll make every little thing alright. All Please whet your appetite, burning flame of your desire. In the case you need the time is right, baby. knows that my love is the best, and this I bet uh, you will confess. I'll give it to you like you never had before. I'll make you scream, yell, and holler for more. That's right. Yes, yes, I will. I'll give it to you like you never had before. I know I'll make you scream, yell, and holler for more. That's right. It's time, baby. deze plaat van eh, Nuance featuring Vicky Love en Love Bright. En voor James Ingram en I Wanna Come Back hier op Laser FM. Twee minuten voor half tien in de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. De hekkersluiter van de programmering van Laser FM op tweede kerstdag. Dat ben ik. Dat betekent ook dat ik meteen de studio mag opruimen. stofzuigen, afstoffen en, de hond uitlaten. Oké, we kregen wat reacties binnen op het eh, telefoonnummer 06 145 18 124. Dus even kijken. Um, sms'je binnengekregen van eh, Marcel. Hij wilde Eugene Wild horen en Personality. Komt er zo aan. Oh. U vraagt, wij draaien. Verder belde Niels ook nog even op uit Hillegom. Hij wil iets van Starpoint horen. Nou, daar ben ik altijd al voor te porren. <laughs> Dit is een mooie plaat van Starpoint. Fresh Start. talking about now. Come on, everybody, and check this. The facts of life. and learn till you finally wound up getting burned. It's called your doctor to set a time. Then you wound up in the clinic line. You open the door and then you walked in. To your surprise, you saw all your friends. The facts of life is what I'm talking about now. Come on, everybody, and check this out. out. The facts of life. Fire. in the groove. The party's jumping now, bust the move. DJ's putting on one and two, just rocking the house, just for you. Put your hands together, you start to clap. Now check out the MC, start the rap. Now the facts of life is what I'm talking about. Now come on everybody and check this out. out. The facts of life. The facts of life. life. zo even te kijken naar de platen die we al eh, op je af hebben gevuurd. Maar eh, de beuk zit er goed in. En ik kan me voorstellen dat je denkt van, hij moet het allemaal zo hard? Nou, straks tussen 11 en 12 maak ik het goed met je. Want dan uh, gooi je tempo eventjes een tandje omlaag. Wat hoorde je voorbij komen is even kijken. Jim Green en The Facts of Life hier op Blazer FM. En daarvoor Starpoint, het verzoekje van... Dus even kijken. En Niels uit Hillegom, ook daar wordt geluisterd naar... De ideale illegale vanuit Amsterdam. Starpoint en Fresh Start. Over Fresh Start gesproken. Aanstaande vrijdag om 2200 uur. Dat is s'avonds. Is het signaal gewoon weer terug hoor van Laser FM. Dat betekent wel dat het er straks uitgaat. <laughs> Jammer. Vinden wij ook. Maar goed, vrijdag zijn we er gewoon weer terug hoor. I want to show you my love, Let me share with you the love I feel inside. I know you've been hurt in love before. That's not right love, So now you're hiding those emotions, you're holding back your feelings, and you act like you really care. But start. I keep no secrets in my heart. I wanna Yeah. attention leaves a place. It's no good locked the time. that you've got. I've never felt this high. I'm miles past my point of no return. Oh, you have captured me. I can feel the chemistry. Ooh, I'm falling. I'm afraid that I might burn. I'm not always upfront. Darling, you're the one I want. Come on, baby. We could be so tight. If you can. Are you ready for my treat? Let's make it, make it sizzle through the night. Can't you feel my desire? Desire. Let me say. zeker drie of vier potentials eh, voorbij horen komen. Voor de top 60 eh, op Oudjaarsdag. De Classic Top 60 die we op uh, Oudejaarsdag gaan uitzenden. Voor, voor zover je het nog niet hebt gedaan, mag je altijd eventjes een, een top 3 of een top 4. Wat mij betreft een top 10 mailen naar www.laserfm.nl. wij zullen jouw lijstje verwerken in de lijst. Tweede kerstdag 2001, dat is het eh, vandaag. En als ik eh, vandaag eh, iets heb geleerd, is, heb ik me aardig vergist in de hoeveelheid luisteraars die we eigenlijk hebben via het internet. Nooit gedacht dat er zoveel mensen via de livestream luisteren. Overal in het land. Door de Shirley Lights en Heat You Up. Daarvoor Goldie Alexander en Show You My Love onderweg Sharon Brown. En die werd gevraagd door Hans, die belde uit de auto. Boy, you're sweet, you really turn me on. I wanna love you. all night long. In the same way you say you want to love me, I'm gonna do it back. I just wait and see. I hug you, touch you, look in your eyes. Did you see what it's like to be hypnotized? Bet you didn't know I could do it too, but I've been taking notes to everything you do. I'm gonna show you what it's like to have your lips kissed, head spinning around and mind playing tricks. I'm gonna give you that same sensation, make your body start shaking, think your soul's been taken. You did it to me, I'm gonna do it back at ya. hier op uh, Laser FM. Ik kreeg net een, eh, een reactie binnen op 06 51 81 24. Over reacties valt absoluut niet te klagen dit eh, kerstweekend, moet ik eerlijk zeggen. Absoluut niet. absoluut niet. <laughs> Uh, eens even kijken. Hans die belde op eh, uit de auto. Hij kwam eh, terug van familiebezoek. Ik denk hij belt me op om een flitser door te geven. Je weet wel, die, die struikrovers die ergens in de berm liggen. Maar op tweede kerstdag is het ook voor deze gasten iets te koud, denk ik. Hij wilde even waarschuwen voor iedereen die er nog uit moet op dit moment. Dat het in en rond Amsterdam redelijk glad is. Dus kijk uit. Al je sneeuwketting maar uit je, <laughs> uit je achterbak. <laughs> Zes minuten voor tien. Speciaal voor Hans, Sharon Brown en I Specialize in Love. In de 12-inch uitvoering en een hele mooie, dacht ik zelf. En de laatste bad voor 10 uur wordt er eentje van Lou Curtin en Your Love. I can take away the pain. Give you love that's true. to my love. Makes my body 2001. Overal heb je gezocht naar de muziek van jouw verlanglijstje. verlanglijstje. Je bent alle zenders al af geweest, maar nergens kreeg je wat je echt wilde horen. Maar ineens, vlak voor kerst, werd de eten gevuld met een magisch geluid. De kerstman raast ineens vrolijker dan ooit over de daken van Amsterdam... met op zijn radio een onverkende hoeveelheid unieke dancehits. Dit is de sound van 958. 958. Dance Radio op het maximale level. Laser FM. Nu 24 uur per dag. Live vanuit de hoofdstad. Oh, lift me up. As high as a mountain. Lift me up. And carry me in your arms tonight. The moon and the sun. You lift me up. Oh. Laser FM. Olaf van Tolen.